Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Stikstofgoeroe Johan Remkes komt vandaag met zijn advies. Hij heeft de afgelopen maanden met boeren en natuurorganisaties gepraat... over hoe het verder moet met het stikstofprobleem. We weten al dat de uitstoot in 2030 flink moet zijn gedaald. Volgens de Telegraaf wil Remkes vooral kijken in welke gebieden het het ergst is... en wil hij boeren die daar het meest uitstoten zoveel mogelijk uitkopen. Het rapport is overigens een advies. Uiteindelijk gaat het kabinet erover misschien zijn je alle reclames van energiebedrijven ook wel opgevallen. Dat is opvallend, want een nieuw contract afsluiten gaat vaak niet door de energiecrisis. Die reclames zijn vooral bedoeld om zichtbaar te blijven, zeggen de energiebedrijven. Dan is er nog een andere reden, volgens verslaggever Nick Wouters. Ze zeggen ook, sommige reclameruimte is al van tevoren ingekocht. Daar konden we niet meer onderuit, dus eh, dan moeten we toch maar spotjes eh, uitzenden. En er kunnen weer wat namen worden weggestreept van het lijstje van mogelijke James Bond acteurs. Bij veel mensen was Idris Elba favoriet om de nieuwe 007 te worden. En ook de naam van Tom Hardy ging rond. Gaat hem niet worden. Zij zijn allebei rond de 50. En de producent van de films zegt dat hij een dertiger zoekt. En een honkbalrecord van meer dan 60 jaar oud is vannacht definitief uit de boeken gemapt. Aaron Judge van de New York Yankees sloeg zijn 62e homerun van het seizoen. oude record was trouwens al zes keer eerder gesneuveld... maar toen zat er steeds een luchtje van doping aan. Spelers gaven toe dat ze gebruikt hadden of werden daarvan verdacht. Het weer nog. In het oosten begint de dag zonnig, maar verder is het bijna overal grijs. En vanmiddag trekt het overal dicht. Er is dan ook kans op regen. Het is wel zacht, 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file door een ongeluk tussen Heemskerk en Knaalpunt Velzen 6 kilometer met drie kwartier vertraging.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 Volgens de Telegraaf wil Remkes niet zomaar de stikstofdoelen voor 2030 aan de kant schuiven. De wisselen van energiebedrijf kan nauwelijks, maar toch wordt er volop reclame gemaakt. Bedrijven als Essent en Vattenfall proberen daarmee niet zozeer om nieuwe klanten te werven... maar ze willen mensen vooral advies geven over hoe ze energie kunnen besparen. De Amerikaanse schaker Hans Niemann heeft waarschijnlijk in meer dan 100 partijen vals gespeeld. Dat blijkt volgens de Wall Street Journal uit een onderzoek van chess.com. De 19-jarige grootmeester is al weken het middelpunt van een schaakrel.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 Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hey darling, how's the weather? Say baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry, is there someone there with you? fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry.